Het kwam eh, zo, denk ik, door me, toch mijn raam naar binnen. Het is een sterke indringende geur, dus daar word je wakker van. Al snel wisten dat het mis was. Ik hoorde mensen buiten schreeuwen dat er vuur was. Ik hoorde iemand help schreeuwen. Vanaf dat moment ging er bij mij de paniek eh, <laughs> knop aan. Iedereen kon op tijd naar buiten komen. In de flat werden de afgelopen weken ook al brandjes gesticht. Daarbij gingen pride posters en papieren regenboogvlaggetjes in vlammen op. Er werd ook een hakenkruis op een deur gekalkt. In Israël krijgen meer mensen een derde coronaprik. Tot nu toe kregen alleen kwetsbare mensen die... om zich beter te beschermen tegen de Delta-variant. Maar nu het in, in, Israël de verkeerde kant op gaat met de besmettingen... krijgen ook leraren en mensen boven de 40 een extra prik. We wisten al dat het moeilijk is om een huis te kopen. Maar als je single bent en gemiddeld verdient... ben je eigenlijk kansloos, blijkt uit een onderzoek van de hypotheker. Huizen zijn nu zo duur dat je als single maar 3% van het totale aanbod kan betalen... Als je op zoek bent naar een huis in Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant... kun je het eigenlijk echt wel vergeten. In Groningen en Friesland maak je nog iets meer kans. Verhuisnieuws uit Los Angeles, want deze artiest heeft een nieuwe crib. I saw the fire in your eyes. Niemand minder dan The Weeknd is de nieuwe eigenaar van een gigantische villa in Bel Air, een hele dure wijk in L.A op zich niet heel bijzonder, maar wel dat hij het van twee Nederlanders heeft gekocht. De villa was van mediabazen Reinhard Oerlemans en zijn vrouw Danielle. Reinhard Oerlemans, die ooit ook in GTST speelde, vertrok jaren geleden met zijn gezin naar Amerika. Het huis heeft onder meer een sportveld, een spa met sauna, bioscoop en twee zwembaden. De weekend betaalde er zo'n 70 miljoen dollar voor, omgerekend 60 miljoen euro. Het weer vanochtend kan een bui vallen, daarna even droog, maar dan gaat het toch weer regenen. Het wordt een graad of 21, morgenmiddag lekker zomer weer. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden door de werkzaamheden op de A9. Van Alkmaar naar Amstelveen tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer met ruim een half uur vertraging.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 Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, why, why. Don't be shy, shy, shy.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 arriba. keuze ZFM. go blind. Listen to your heart. Don't fear the reaction. Keep on walking, don't look back, and finally you find that track. Slowly you will move into the right direction. Hold your head up to the sky.